met het NOS-journaal. De Raad van State oordeelt hard over het boetbod. In een advies dat vandaag openbaar is gemaakt vraagt de Raad zich af welk probleem de regering ermee wil oplossen. De Raad vraagt zich af of er echt een principieel probleem is en vindt dat het kabinet onvoldoende argumenten geeft om een verbod in te voeren. In het wetsvoorstel maakt het kabinet nergens duidelijk dat er een dringende maatschappelijke behoefte is aan een algemeen verbod. De explosieve opruimingsdienst heeft explosieve stoffen onschadelijk gemaakt die eerder vandaag in een huis in het Drentse Nieuweroord zijn gevonden. In dat huis woonde een 17-jarige jongen die de afgelopen nacht elders dood werd gevonden. Hij overleed vermoedelijk door een explosie. De politie zegt dat het niet om een grote hoeveelheid stoffen en mengsels ging, wel dat de situatie zeer gevaarlijk was. Een grote militaire oefening in Mali, waar Nederlandse militairen aan mee zouden doen, gaat niet door. Mali en de VS hebben de oefening om veiligheidsredenen afgelast. 30 Nederlandse mariniers en commando's keren eind deze maand terug. Ze waren al ruim twee weken in Senegal en Burkina Faso om mee te doen aan een voorbereidende oefening. Mali staat de boek als zeer gevaarlijk. In november werd een Nederlander door Al-Qaeda ontvoerd. De man is nog spoorloos. Werknemers in het onderwijs leggen dinsdag 6 maart opnieuw het werk neer. De onderwijsvakbonden protesteren daarmee tegen de bezuinigingen op het passend onderwijs. Het kabinet wil 300 miljoen euro bezuinigen op onderwijs voor leerlingen die speciale zorg nodig hebben. 5000 leraren en speciale begeleiders verliezen daardoor hun baan. Vorige maand werd er ook al gestaakt in het onderwijs. Duizenden leraren protesteerden toen tegen de 1040 uren norm. Een bejaardenflat in Amersfoort wordt ontruimd vanwege een gaslek. Het lek ontstond vanmiddag achter een gasmeter. Het lek was snel gedicht, maar nu doet de verwarming het niet meer. Bejaarden uit alle 171 woningen worden elders ondergebracht. Dan nog het weer. In het noordwesten neemt de bewolking toe en er kan wat sneeuw vallen. Vannacht min 8 tot min 15, lokaal min 20. Morgen bewolkt, in het noorden soms wat sneeuw bij min 5. Dit was het NOS Short. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is de avondspits bijna voorbij. Er staan nog files op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Hoogmade 2 kilometer.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 If my baby would only take me back again If my baby would only take me back again I would feel much better, darling And at least I'd have a friend all my money Tell me what more can I do You is a sweet little girl But I swear you won't be true I'm drifting and drifting Just like a ship out on the sea drifting and drifting Just like a ship out on the sea Because I ain't got nobody In this world to care for me je hoeft geen grote fan te zijn van deze man. En u herkent hem al meteen aan zijn stem en aan zijn gitaarspel. Gitaarklanken en stem van Eric Clapton in Driften. Het is een eh, LP-version dus. Het heeft ooit eens op een eh, LP gestaan, maar dit komt vanaf een single-cd'tje uit 1994. Welkom terug bij nog een uur hier via uw eigen favoriete omroep. U weet het, hier kan alles voorbij komen hoor. Duitsstalig, Engelstalig, maar ook Nederlandstalig zoals Guus is. Het was zeven jaar geleden, midden in Parijs. Onderaan de trap van een oud paleis. En ik keek in jouw ogen, en jij en die van mij. Een enkele seconde en toen was het al voorbij. Maar die seconde werd een dag, die dag die werd een maand. Die maand die werd een jaar, toen pas kusten wij elkaar. voor de allereerste keer Daarna daar niet zoveel meer Je hield nog wel van mij, maar onze liefde was voorbij Want verliefd zijn is veel leuker zei we blijven vrienden, dat vond ik een cliché De eindige relaties in een film altijd mee Maar goed, ik had geen keuze, ik wilde je niet kwijt Dus in plaats van liefde koos ik voor gezelligheid Maar dat bleek niet te werken, je praatte niet met mij Waardoor ik in een hoekje zag je in mezelf zijn. Ik wil hier niet blijven, als gek met een traan Voor beide is het beter als ik even weg zou gaan Want verliefd zijn is veel leuker En makkelijker dan smerig en vagant. Eh, hij was heel erg verliefd een paar jaar geleden. Heeft er wel lang over gedaan hoor, voordat hij zijn eerste zoentje gaf. Althans, als je hem mag geloven in dit nummer. Weet je nog dat ik tegen u zei op Radio 2? Hele lange nummers. De ene keer lange nummers, de andere keer nummers met wat stilte. Soms met wat oplopend ritme. John Lennon en Paul McCartney. Zij schreven het. Uitgevoerd door vele grotere der aarde. Maar ik heb het nu van Toto. With a little help from my friends. De lange versie, oftewel live album version. Maar liefst 10 minuten. Maar wel genieten. What would you do if I een nummer waar je een spetterende show zoals Toto ze op het podium brengt mee af kunt sluiten. En dan vooral als je dan ook nog eens een keer eh, wat vrienden mee laat zingen in dit nummer. With a little help from my friends. En het applaus gaat gewoon zo nog even door hoor. Maar dat applaus kan ook gelden voor Gloria Estefan. I'm not giving up on you. Het zou tegen je gezegd worden door je partner. geef niet op aan jou. To be completely honest, it scares me to imagine what life would be wat zou er tegenwoordig met deze dame aan de hand zijn? Je hoort er eigenlijk nog maar heel weinig van. Ik heb begrepen dat ze nog wel eens een keer een cd heeft uitgebracht. Maar of die cd nou echt zo'n grote hit is geworden, dat weet ik niet. Dit in ieder geval wel. Kid Rock. Het lijkt dat in Amerika de zaak helemaal grijs gedraaid wordt. Als het nog vinyl zou zijn. Hè? Maar ja, een singeltje kun je echt niet grijs draaien. In Nederland hebben ze daar nog even een aftreksel van gemaakt. Maar dat heeft de status niet bereikt als dit All Summer Long. It was 1989, my thoughts were short, my hair was long.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 de zomer lang. Lekker genieten van het mooie weer en natuurlijk ook van elkaar. Dat is wat Kid Rock het liefste doet. Michael Bolton, hij schreef het. Ik hoop dat het niet autobiografisch is. Dan zou hij tegen zijn partner gezegd hebben, That I love you, but I lied. to heaven, so deep, so true. kan ik het niet meer vinden. Het liefste ben ik dicht bij jou. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Ook als het dansorkest gaat spelen want dansen gaat mij gauw vervelen. Als ik jou niet in mijn armen haal. zal wachten. Maar leef ik ook nog in jouw gedachten? En ben jij mij nog altijd trouw? Ik kan niet verder zonder jou. zonder zo eenzaam zonder jou. Dat zingt eh, Hans de Boy nu. Maar eh, iemand anders heeft het geschreven. Wiltura, onze zuiderbuur. Zin om even een beetje te zwingen? Doen we samen met Van Morrison Perfect Fit. Door hem zelf geschreven, geproduceerd, gezongen en mondharmonica gespeeld. Nou baby, dat lele. You've been holding back too much Your look to my language just could be the perfect touch what you are asking fits with Everything on my list This could be the perfect fit something quite like this but they don't understand the magic That I can't resist What would it be so tragic If everything just went amiss And this could be the perfect fit the best. When we say we're just friends, come on, tell me what's wrong with this. What I say, keep it simple. When we haven't even started yet. And this could be the to the ground. Every word in the world that a loving woman can be found. Zo, noemde Hans Boy zijn cd die hij uitbracht in 1993. 15 tracks staan erop, bijna allemaal door hem zelf geschreven. Net zo goed als dit, als je haar ziet. Het komt en het komt en het raakt me weer. Het raakt me tussen mijn ogen Van onder tot boven Ergens diep, diep binnen En nou en nou weet ik weer Wat het betekent En hoe het vertekent En hoe blind een mens kan zijn Als je ziet vraag om vergeving van allen die de weg kwijt zijn. En toch en toch hoop ik weer op betere tijden, verlost van het lijden voor haar en voor was you. Vertel het haar dan niet als je haar ziet. Ik heb u wel eens verteld hè, dat ik eh, regelmatig eh, naar Frankrijk op vakantie ga. En eh, elk jaar zitten wij daar wel een maand, anderhalve maand. Op een gegeven moment liep ik daar over een markt en mijn vrouw en ik praten gewoon tegen elkaar. Toen kwam er een jonge man naar ons toe gelopen en die zei van... hey, zijn jullie Nederlanders? Ja, wij zijn Nederlanders. Oh, van Ten Sharp dan. Skin. klein landje groot in kan zijn, zeggen we dan wel eens. Als je daar eh, in Frankrijk ergens over een markt heen loopt en er komt een Fransman naar je toe en die zegt dan tegen je, oh, het land van Ten Sharp. Prachtig om dat te horen. U weet het, hè? In, eh, in het programma Muziek hier kunt u van alles tegenkomen. Van hip-hop tot house, van, eh, van, van, van pop tot klassiek, zo mag ik het gerust zeggen. Want Andrea Bocelli is toch eigenlijk een klassieke zanger, hè? stem heeft die vent, hè? Als je Close Harmony gaat zingen, ja, dan moet je even, even inzingen. Hè? Dan moet je even wat, wat proberen voordat je allemaal tegelijk begint. Dat deed ook Kenny Loggins. prachtig ingezongen hè, door eh, deze Kenny Loggins.